7 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Hoogmade is de brandweer bezig met het nablussen van de brand... in de Rooms-Katholieke Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. Het gebouw is voor een groot deel verwoest. Omdat de restanten instabiel zijn... kunnen niet alle omwonenden terug naar huis, zegt de brandweer. De brand ontstond aan het begin van de middag door werkzaamheden... en na een paar uur stortte de torenspits in. Daarbij zijn volgens de brandweer geen andere gebouwen geraakt... Vanavond is er in Hoogmade een bijeenkomst voor parochianen. Heel Curaçao zit zonder elektriciteit. Een paar uur geleden viel de stroom uit, volgens de leverancier... door een brand in een elektriciteitscentrale. Die brand veroorzaakte kortsluiting. Het verkeer in een groot deel van Willemstad staat vast... doordat de verkeerslichten niet doen. Ook scholen en winkels zijn dicht. Het gebeurt vaker dat op Curaçao de stroom uitvalt... maar zelden op het hele eiland. De laatste keer was in 2006. Er zijn steeds meer particuliere basisscholen. Dat aantal is in drie jaar tijd gestegen van 35 naar 60... blijkt uit cijfers van onderwijsvakbond AOB. Ouders sturen hun kind vaak naar een particuliere basisschool... omdat ze ongerust zijn over het lerarentekort... en de grote klassen op reguliere scholen. Particuliere scholen krijgen geen geld van het Rijk... en kosten de ouders tot wel 22.000 euro per jaar. Volgens critici werken de scholen ongelijkheid in de hand. In Groot-Brittannië is het dreigingsniveau voor terreuraanslagen verlaagd. Van ernstig naar substantieel. Dat is het laagste dreigingsniveau in vijf jaar. Het Britse dreigingsniveau wordt vastgesteld door een afdeling van de geheime dienst MI5. De Britse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat ondanks de verlaging er nog altijd kans is op een terreuraanval. In Noord-Ierland is het dreigingsniveau onveranderd hoog. Dat heeft te maken met de kans op geweld door Noord-Ierse terreurgroepen. Het weer, eh, vanavond en vannacht mogelijk wat regen en in opklaringen kans op mist.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 Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela.